Jobboots met het NOS De Gezondheidsraad wil dat het antibiotica-gebruik bij dieren verder wordt teruggedrongen. De raad schrijft dat in een advies aan minister Schippers. De afgelopen jaren is het antibiotica-gebruik al met 60% teruggebracht. Maar de laatste tijd stagneert die daling. In de pluimveesector wordt zelfs meer antibiotica gebruikt. De Gezondheidsraad wil dat de antibiotica-voorschriften voor meer dieren gaan gelden. Zo kan het gebruik ook bij geiten, paarden en gezelschapsdieren worden teruggedrongen. De man die gisterochtend in Almere werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. Kort nadat de man was neergeschoten werd in een ander deel van de stad een brandende auto aangetroffen. De politie onderzoekt of er een verband is met het schietincident. Nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 waren de eerste dagen ontevreden over de steun en opvang die ze kregen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Met name de hulp van de Rijksoverheid vonden nabestaanden aanvankelijk onprofessioneel en vervelend. Ze konden moeilijk contact leggen en werden met argwaan behandeld. Na de dag van nationale rouw ging het beter. De ceremonies bij aankomst van de stoffelijke resten en de nationale herdenking waardeerden de nabestaanden juist enorm. Macedonië wil zo snel mogelijk een eind maken aan de ruzie met Griekenland. De Grieken zeggen dat Macedonië zijn naam heeft gestolen van de Griekse provincie Macedonië. Vanwege de ruzie voorkwamen de Grieken dat Macedonië lid werd van de EU en de NAVO. Morgen gaat de minister van Buitenlandse Zaken op bezoek in Athene. Voorafgaand zegt de Macedonische premier in een Britse krant dat hij een referendum wil houden over een nieuwe naam. Rusland wil dat Montenegro een referendum houdt over de toetreding tot de NAVO. De NAVO-landen hebben het land uitgenodigd om lid te worden. Rusland noemt die uitnodiging een provocatie. Die leidt tot verdere ontwrichting in Europa en die schadelijk is voor Rusland. Zaterdag protesteerden in de hoofdstad Podgorica enkele duizenden mensen tegen aansluiting bij de NAVO. Volgens de Russen zitten veel mensen in Montenegro niet op het lidmaatschap te wachten. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vanuit het zuidwesten geleidelijk droog.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 not to take my word. I'm going to catch that horse if I can. And when I do, I'll get with my brand. Well, I was up on Stony Ridge after this chestnut mare. Been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while taking her meal or bathing. Fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy. Got my rope out. And I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can. and I'm pulling on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice and I jump right up on her. Damned if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine till she stops and something spooked her. The sidewinder all coiled and ready to strike. She doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles, were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun, we were riding. this red thing below us coming up real fast, and it's our reflection in this little pool of water about six feet wide and one foot deep. And we're falling down right through it. We hit we splashed to dry. That's when I lost my hold, and she got away. But I'm gonna try to get her again someday. I'm going to catch that hole if I can. over een uh, eh, kastanjebruine Mary. En eh, een paard dus gewoon, ja. En dat was een van de... Eh, dat was eigenlijk de laatste bezetting van de Birds. Het, album, het nummer komt van het album Best of the Birds. En daar staan nummers op van alle bezettingen die ze gehad hebben. die staan ook allemaal vermeld in de binnenhoes. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende bezettingen die ze gehad hebben. En dit was een van de laatste bezettingen van dit stel. Prachtig nummer. Eh, van de Birds. En dat nummer dat heette Chestnut Mare. Welkom terug. Dit was nummer 25 overigens. Ik zei 24, maar dat is niet waar. Dit was 25 ehm, van, eh, uit onze vinyl 50, eh, vinyl 40... Nou ja, Jansen, kom op. Uh, vinyl 40 2015. overzicht van alle klassieke platen, classic albums die we dit jaar in ons programma gedraaid hebben. En we gaan verder met nummer 24. En nummer 24 is ook weer een prachtplaat. Een soundtrack van een film. En ik denk dat dat een beetje meer uit de tijd van, van Frank is. Want het was ook wel zo'n discoganger, een filmganger. Maar ik denk dat eh, Dirty Dancing is wel een beetje uit jouw jeugd, geloof ik. Hè? Ja, nou ja, een beetje latere jeugd. Hè? Latere jeugd. Ja, ja. Toen je al uh, alleen uit mocht. Nou, nee, eh, toen, toen gaf ik de mensen al te drinken die uitgingen. Oh. <laughs> <laughs> ja, oké. Goed, eh, we hebben het over het album eh, Dirty Dancing van de film met... Uh, Patrick Swayze, hè? Ja. Oh ja, Swayze, die zat daarin, hè? Ja. ja, die is er ook al niet meer, helaas. Nee. nee. het was een hele rage was het trouwens in, in Nederland, die Dirty Dancing. Oh overal in Nederland verschenen er van die dansscholen die Dirty Dancing lessen gaven. Ja, ja. Curaçao zeggen ze close contact dancing. Ja, close contact dancing, jongen. maar goed, we gaan eh, daarvan uh, nummer draaien. De titelsong van eh, de film. die heet niet Dirty Dancing overigens. De film heette wel zo. Maar het nummer is van Jennifer Wars en Bill Medley. En Bill Medley, dat was weer een figuur die al in de jaren 60 hits had. Met onder andere The Righteous Brothers. Unchained Melody, Don't, You Lost That Loving Feeling, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Allemaal dat soort werkjes. En ehm, ja, even kijken of ik de goede te pak heb. Um, toen al. Maar we gaan van dit album dus draaien. Dat prachtige duet. The Time of My Life. the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And old It's a truth, and I hope. een dame die behoorlijk bekend is geworden vanwege haar eh, duet duetten. Jennifer Warnes heeft onder andere natuurlijk ook een prachtig duet opgenomen met Joe Cocker samen. Uh, hoe heet dat ook weer? Dat weet ik even niet meer. Maar je hebt de titel van kwijt. Ja, ik ook. Ja. <laughs> ja. We zoeken het op. Ja, we zoeken het op. Maar in ieder geval, dit was uit de film Dirty Dancing. En eh, dat was het nummer 24 geluid uit onze vinyljaren eindejaars top 40 over 2015 een overzicht van de albums die wij dit jaar gedraaid hebben. En eh, ja, eh, de volgorde hebben wij niet bepaald. Dat heeft u gedaan. U heeft eh, heerlijk gestemd. Er is heel veel gestemd. En ik moet toch, ik, toch nog even zeggen dat kampioenstemmers, dat zijn wel bij Café Lauren en Hardy. Die hebben echt heel erg hun best gedaan om heel veel stemmen in te leveren. Met een hele gevarieerde keus. Maar ook via internet is er heel goed gestemd dit jaar. Veel beter dan bijvoorbeeld vorig jaar. We ruim overtroffen, bijna verdubbeld. En eh, nou, dat moeten we volgend jaar maar weer hebben dan. Hè? Want volgend jaar gaan we dat natuurlijk gewoon weer doen. Goed, we gaan naar nummer 23. En eh, die is uitgekozen door mijn collega Bart van der Meer. Eh, zo noemt hij zich. Als hij hier bij de, voor de belasting heet hij anders. Maar... <laughs> Maar dat weten we niet meer. Nee, nee dat weten we niet meer. Die, die naam zijn we, die zijn we een beetje vergeten. We gaan wel even van Cor vragen, of, Bart vragen. We gaan wel even van Bart vragen eh, eh, eh, waarom hij dit nummer heeft uitgekozen. Want het is van de nummer 23 LP. Bij welke microfoon ga je zitten? Oh, daar ja. ja, ja? Is het die? Hoe is het deze? Ja, vier. Vier. Oké, nou die staat open. Ja. Dat is helemaal mooi. Bart, welkom in de studio. Leuk dat, je, leuk dat je even langskomt. Ja. Bart is de man van Matchbox App, donderdagmiddag om tussen 2 en 4. Hey, en ja, het volgende nummer is van het album More Hits by Cliff Richard. Ja. En daar heb jij er een van uitgekozen, welke? Ja, The Next Time. Eh. En wel met de volgende reden. Ja. Ik heb zo'n 20 jaar geleden heb ik eh, meegedaan aan de televisiequiz... de 64.000 gulden vraag. Ach jee. Gepresenteerd door Jos Brink. Oh. En ik ben... Eh, <laughs> ik heb de vierde vraag gehaald. Oké. En de derde vraag, dat was... Wat was de B-kant van Bachelor Boy? Ja. Dat wist ik dan wel. Oké. Dat was de next time. Ja, oké. En vandaar dat ik dacht, laten we die dan maar eens even kiezen. Okay. they say I'll love again someday. A true love will come my way the next time. But after you, there'll never be a next time for me. They say that I'll find happiness in someone else's warm caress the next time.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 But how can I fall in love the next time? still so very much in love with you. Ja, ja, wonderschoon Cliff Richard met het prachtige The Next Time. En volgens Bart dus de achterkant van Bachelor Boy. En terecht. Ja, en terecht hoor. Ja. Oké, goed. Nummer 2. We gaan, eh, we gaan gauw door, jongens. Want ik wil toch om eh, half drie wil ik toch de top 20 gehad hebben. Want anders dan red ik het niet. <laughs> nou, moeten we het sneller gaan praten. Ja, ja of de, of de pick-up sneller zetten. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> Zet je wel 45. Ja. Dat een leuk effect. Ja, dat is wel een leuk effect. Dat wel. Goed, we gaan naar Toto 4. Dat is het eh, meest succesvolle album wat Toto gemaakt heeft. Met natuurlijk de gigantische hits Rosanna en Afrika erop. En uh, nou, ik zei het al, we doen het allemaal democratisch. Dus eh, ook mijn medemensen hier in de studio bepalen wat we gaan draaien. Ik had een andere keuze gemaakt. <laughs> maar dat doen we niet. Nee, nee, maar we houden het dat aan de, aan de keus die eh, gemaakt is door Frank. En Frank, waarom, heb je, waarom vind je het zo'n mooi nummer? Speel graag. Nou ja, heel simpel, omdat het nummer was, bijna was weggelaten op het album. Ja. En ze hebben het eh, uiteindelijk toch eh, toegevoegd. En eh, ik heb in 1992 dit door Toto in Ahoy tijdens de Night of the Proms live gezien. Ja. En ik moet elke keer nog denken dat dat intro, laat hem maar vast horen Ruud, dan, dan zie ik weer die, dat, drumstel uit dat podium omhoog komen. Waarna daarna zo mooi die piano erin kijkt. Heerlijk. Dit is Toto.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 U heeft eh, fantastisch gestemd. En eh, dat levert al deze prachtige muziek op. Keuzelijst uit onze eh, uit onze uitzendingen van het afgelopen jaar. Waar de klassieke albums, de classic albums hebben gedraaid. En eh, nou, dit was er een van Toto 4. We gaan naar een andere hele mooie zanger. Mag ik heel, e-, mag ik heel even nog? Nou, vooruit. Omdat je het zo vriendelijk... We hadden nog een openstaande huiskamervraag, hè? Oh ja. Jennifer Warren en Joe Cocker. Ja. Up Where We Belong. oh, ja. Heel goed. Heel goed. Uh, we, gingen voor de wasmachine. <laughs> Cor, ik ga je je prijs meedelen. Eh, dit is een fantastische prijs die je hiermee gewonnen hebt. En je mag namelijk aanstaande zaterdagmiddag... Eh, vanaf 1 uur tot sluitingstijd... Ja, ja. Bij Vrome Dreesman in Haarlem. De hele middag gratis met de roltrap op en neer. <laughs> ik zal je nog sterker vertellen. Ik ben even van de allereerste geweest die van die roltrap heeft gebruik gemaakt. Ja, nou, daarom mag je 1966. Ja, daarom mag je er nu weer op. Ja dan is het zo lang geleden. <laughs> en als bonusprijs krijg je een gratis vulling voor je luchtbed. Nou, <laughs> wat is nog mooi. Wat is je gul? Wat is je gul? Ik ben ja, dat is niet te geloven. En misschien krijgen we een krentenbol van Albert Jan. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Eh, we gaan door, jongens. Want we gaan verder met Art Garfunkel. En het album dat heet Watermark. En eh, ik ga dit draaien omdat hier zo'n hele mooie eh, samenwerking is met Paul Simon en met James Taylor. Mhm. Ja, ja. zeker, Interessant. Prachtige samenwerking. Het was een soloalbum van Art Garfunkel. Want hij deed het al een tijdje niet meer met Paul Simon. Samen, muziek maken dan. Hebben ze, maar, het, hebben ze het überhaupt ooit gedaan? Uh, dat, muziek gemaakt? <laughs> Ja, regelmatig hoor. Eh, regelmatig. Eh... jij, lijkt wel van... Ja. jij, nou, maar, nou ben je van jou. Ja, eh, jij, lijkt, er wel zo even van dat bedrijf. Die, die meest belachelijke advertentie. Elke ja, paal gaat erin. Gaat erin ja. <laughs> <laughs> <laughs> Goed, laat, bijna half drie. Uh, ja. laten we ons bij muziek houden. <laughs> What, ja. What a Wonderful World. Het oorspronkelijk werkje is van Sam Cooke. What a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. Don't know much about French I pictures and I turn samenwerking tussen James Taylor, Paul Simon en Art Garfunkel. Van het uh, soloalbum van Art Garfunkel. Dat heet Watermark. Het liedje werd eh, oorspronkelijk geschreven door, door eh, Sam Cooke. En er zijn natuurlijk ook versies van hemzelf bekend. Maar ook bijvoorbeeld van Otis Redding. Mhm. ja, zo is dat. En het is een prachtige, prachtig arrangement. Ze hebben het ook nog eens een keer live gedaan zelfs tijdens het uh, No Nukes Festival in 1979. Eh, ja. Toen hebben ze het ook nog live zo gebracht. Geweldig mooi. Eh, we gaan naar Supertramp. Nummer 20. Nummer 20, ja, oh, nummer 20. Nummer En we gaan naar nummer 20. En op verzoek van Frank gaan wij van het album Breakfast in America. uit 1979. 79 was dat, ja. een, een hitalbum. En het zou ook het laatste goede album zijn. Er kwam daarna nog een LP, maar die werd door kenners over het algemeen eh, beschouwd als niet zo goed. Ja, Famous Last Words. Ja, dat eh, Famous Last Words, dat was eigenlijk al het album waarbij ja. duidelijk werd dat de band uit elkaar ging. En dat gebeurde in 1984. Gaven zij een fantastisch afscheidsconcert in Hamburg. En eh, het, mooie... Nee, of was het nou München? Nou, dat weet ik niet meer. Hamburg volgens mij. En eh, dat was toen zo mooi dat dat hele concert toen integraal door de Duitse televisie gewoon werd uitgezonden. Dat ik zou je in Nederland niet meemaken. Maar in Duitsland gebeurde dat gewoon. Eh, dat hele concert, dat werd daar dus uitgezonden. was eigenlijk een soort herhaling van het album Paris. Maar nou, ze deden al die stukken daar nog eens en het was een fantastisch concert. Overigens, de band had nooit eh, bestaan als er geen Nederlandse manager in het spel was geweest. Ja, een, Nederlandse zakenman die heeft ze geholpen. Maar toen de tijd, die heeft er veel geld in gestoken. En als die het niet gedaan had, was er nooit geen Super geweest. Maar goed, het was een, eh, een hitalbum, dat zie je zeker. Een prachtig album, Breakfast in America, titelsong. Logical Song was de grote hit ervan. En wij gaan nog een heel ander nummer draaien. Bezoek van Frank. Take a long way home. En natuurlijk 1984 uh, eh, afscheidsconcert van Supertramp. Dat was natuurlijk niet helemaal waar. Want dat was het afscheidsconcert van Roger Hodgson die er op dat moment uitstapte. Mick Davis die eh, ging gewoon door met de band. Alleen, ja, eh, het werd het niet meer. Mensen, mensen, vonden het ook niet meer. Het was, Ik heb nog één hitje gehad, Cannonball. Ja, en, en toen was het echt was het voorbij. En, en ja, Roger Hodgson zelf in zijn eentje heeft ook niet zoveel deuk in een pakje boter geschoten eigenlijk, dacht ik. Qua uh, iets. Hij teert nog een beetje op de roem van Supertramp, Ja, ik zag laatst nog opnames van hem dat hij in zijn eentje achter een keyboard zit en dan alle oude hits doet met, met een... Eh, met een sequencer op de achtergrond. En, en een saxofonist geloof ik had hij erbij zitten. Maar ehm, ja, hij schreef toch wel de hits. Laten we eerlijk wezen. Eh, de, grote hits van Supertramp: eh, School, ehm, eh, hoe heet het? Dreamer, Logical Song, Breakfast in America. er waren dus echt al, It's Raining Again bijvoorbeeld ook. Dat waren echt wel... Even in the quietest moments. Ja, allemaal van deze man. Goed, Supertramp dus op nummer 20. We gaan naar nummer 19. Ja, dat is weer een wat moeilijker nummer maar wel mooi. Eh, het eerste soloalbum van deze drummer-zanger. Hij was oorspronkelijk drummer van Genesis. En toen Peter Gabriel eh, uit Genesis vandaan ging... Eh, toen werd Phil Collins doorgeschoven als zanger kwam een andere drummer en Phil Collins ging zingen. En dat was omdat ze eigenlijk geen goede zanger konden vinden. Nee, precies. En zijn stem leek het meest op die van Peter Gabriel. Dat ook nog een keer. Phil Collins dus. En hij maakte gelijk furoren met zijn eerste soloalbum wat uitkwam. Eh, Face Value heet het. En de grote hit daarvan... En toen konden dit soort nummers nog hits worden. <laughs> dat zie ik tegenwoordig niet meer gebeuren. Maar eh, toen kon het nog van Phil Collins. Van het album Face Value draaien we In the Air Tonight. van het album Face Value op nummer 19 in onze vinyl eindejaars top 40. En we gaan verder met een dame die eh, helaas ook behoort tot de club van 27. Helaas veel te vroeg overleden. En eh, het, het verhangen is dat haar grootste succesalbum uitkwam eh, nadat ze al overleden was. Dat was in 1971. Kwam dit prachtige album uit. en toen was Janis Joplin, want daar gaat het over. Die was er nog niet meer. Jij wou nog wat zeggen, Frank? Nou ja, ze zong altijd over de Mercedes-Benz natuurlijk. Maar ze had een hele aparte Porsche ook. hè? Die, die, is eh, pas nog geveild. Ja, die is pas geveild, ja. Ettelijke miljoenen geloof ik. Ja. dat ding opgebracht. Nu ze, ze zong over Mercedes en ze reed Porsche. Ja. ja. Ik vreemd natuurlijk. <laughs> Dat zal er door Mercedes niet gaan Maar goed. <laughs> Eh, we gaan eh, van Janis Joplin, uiteraard, van het album Pearl draaien. En uh, excuses, hij tikt een beetje, want deze plaat is echt grijs gedraaid. Die komt nog uit mijn uh, discotheekverleden, zal ik maar zeggen. Ja, en dan spring je niet al te zorgvuldig met je plaat om. Dus hij, hij, uh, hij tikt een beetje. <laughs> Dus je maar... hoezo? Danst hij op je platen? Nee, maar er ging wel eens wat overheen en zo. Ja, Busted flat in Van Rouge Waiting for a train when I was the near faded as my jeans.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 En weet u wat leuk is? Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Ja, dat je dat even weet. Nou, nou wil ik eh, niet zeggen dat de volgende plaat eh, een, een, een plaat in een gouden ouwe is. Want het komt namelijk van een album waar eigenlijk geen hits op stonden. Nee. Maar eh, het unieke van deze plaat is dat hij geheel in Nederland gemaakt is. Ja, zonder Brian. Zonder Brian. Hij heeft wel stukken bijgedragen trouwens. Hij heeft wel stukken geleverd. Maar de productie was volledig in handen van de andere Beach Boys, zou ik maar zeggen. Opgenomen in Baanbrugge. Ja, prachtig, hè? Ja, tussen de koeien. <laughs> Tussen de koeien. En het, <laughs> de LP heet dan ook niet voor niets Holland. Ja. In december eh, van dat jaar, 1970, komt de band eh, naar Nederland trouwens. Tenminste, dat was eh, de bedoeling. Ja. Maar door de dichte mist konden de Beach Boys niet opstijgen van hun Heathrow... en lopen uren vertraging op. Uiteindelijk vliegen ze naar Brussel, waar 24 taxis klaar stonden... om ze naar het Concertgebouw in Amsterdam te vervoeren. Om vier uur s'nachts kwamen ze daar aan terwijl het concert om twaalf uur had moeten beginnen. <laughs> En tot een stomme verbazing is de zaal nog steeds stamp en stamp en stampersvol. Zangeres Blondie, toen we aankwamen, zaten er overal op het podium mensen. En dat moeten er zo'n 100 geweest zijn. En voordat we konden beginnen moesten we ze eerst wegjagen jagen en daarna de apparatuur nog opbouwen. Het was echt een gekke huis. Hoe lang we erover deden om eh, te komen en de mensen die nog steeds aan het wachten waren. Iedereen was moe maar we veegden het podium leeg, zetten de instrumenten op. One, two, three, four en start the show. Het Nederlandse publiek is waanzinnig uit hun dak gegaan. <laughs> Ja. En terecht. Het zal waarschijnlijk morgens om 6 uur begonnen zijn zo. Het concert. Een echt vroege ochtendconcert. Ja, het was een van de beste concerten die ze ooit hebben gehad, zeiden ze. Ja, ja. We gaan van dit album eh, Holland en, en, Blondie overigens. Geen zangeres hoor, dat is niet Debbie Harry. Nee, nee, nee. nee, die, nee, gozer, Die, heet ook Blondie. Blondie Chaplin. Ja, ja. precies. Ja. Ehm, Ehm, nou, het album heet Holland. En het bekendste nummer daarvan is Ceylon Sailor. En die gaan we draaien. jij. Bijna te laat. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Je moet ook niet eh, naar allerlei dingen zitten kijken <laughs> nee, eh, ik begrijp dat het je afleidt. <laughs> Goed, het is... Eh, Luisteraars weten bij god niet waar we nou, het over hebben Nee, nee, nee, nee, Hoeft het ook helemaal niet. <laughs> Nee, dat is helemaal niet nodig. Nou, hey, uh, we zijn eh, op nummer 16 aangekomen. Ja, maar dan wachten we even lekker mee tot na het nieuws. Oh, oké. Want, anders moet ik hem afbreken. En dat vind ik zo zonde. Want het is een veel te mooi nummer om af te breken. En het, het, eh, dus dat gaan we nog eventjes eh, hm. uitstellen tot later. Na het nieuws. En wat gaan we dan de komende twee nou, minuten doen? We gaan gewoon even vertellen dat, dat dit nog steeds de vinyljaren eindejaars top 40 is. En dat Frank Belien en Bart van der Meer hier mee zitten als Medepresentatoren En Angela er natuurlijk is. En Albert Jan eraf is. Die zegt, ik ga gewoon... Ik zat thuis en ik ga naar de studio naar goede muziek luisteren. Ja, dat, zo kan het ook. Dat ligt eraan wat wij zoeken natuurlijk. Ja. Nou ja. <laughs> kijk, het zijn allemaal prachtige platen waar we mee te maken krijgen. Dus. Ja, allemaal zwart met een gat in het midden. Ja. En ze draaien allemaal op 33 toeren. Dat ook nog een keer. Ook, ook een gelukkig wel. Ja, Die zijn nog in verwarring. Ja. <laughs> Maar goed, eh, over smaken valt niet te twisten, hè? Nee. Nee. Toen zei Zonneveld op een gegeven moment... Of toen zei Bobans een keer tegen Zonneveld... Maar heeft u om te beginnen geen smaak, dus kan er ook geen verschil smaak zijn. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Maar goed, we gaan naar het nieuws en het weer van eh, drie uur, dames en heren. En eh, dat vindt plaats over ongeveer anderhalve minuut gaat Jeetje, beginnen... moeten we nog zoveel praten met nee, Hoor, nee, <laughs> ik, zet de, ik zet de microfoons uit, want uh, ik heb zin in een bakje koffie. Ja, lekker melk en suiker alsjeblieft. <laughs> We zitten hier ook alweer bijna drie uur de uh, non-stop. Eh, dus eh, we zien u zo terug aan de andere kant van de klok van drie... met nummer 16 uit onze vinyl 50. Eh, vinyl? Nou ja. Ja, top vinyl, 40. Eindejaars top 40. He, he. het is een hele We hoor. Het is een mond. Tot zo. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...